Marnix Zampersen met het NOS-journaal. In Frankrijk is in 24 uur tijd bij ruim 32.000 mensen vastgesteld dat ze het coronavirus hebben. Het aantal besmettingen loopt al weken flink op in Frankrijk. Deze week kwamen er gemiddeld ruim 19.000 besmettingen per dag bij. Sinds gisteren geldt in het land de noodtoestand voor de volksgezondheid. In Parijs en acht andere steden is een avondklok van kracht. Tussen 9 uur s avonds en 6 uur s ochtends mag niemand naar buiten. De Italiaanse premier Conte komt vandaag met nieuwe coronamaatregelen. Welke dat zijn is nog niet bekend. Daarover wordt nog overlegd met lokale autoriteiten en gezondheidsorganisaties. Gisteren werden er in Italië bijna 11.000 besmettingen en 47 doden gemeld. In het voorjaar was Italië de coronabrandhaard van Europa. Het land ging twee maanden in lockdown. Daarna nam het aantal besmettingen af en leek de uitbraak onder controle. Koning Willem-Alexander en zijn gezin zijn terug in Nederland. Om iets over acht landen ze aan boord van een KLM-vlucht op Schiphol. Een uur later kwam het gezin per auto aan op Paleis Huis ten Bosch. Vrijdag vertrokken ze met het regeringsvliegtuig naar hun vakantiehuis in Griekenland. Maar na ophef hierover liet de koning weten de vakantie af te breken. In de eredivisie heeft FC Twente in Tilburg met 3-0 gewonnen van Willem II. Door die overwinning is Twente nu koploper. AZ verspeelde opnieuw een voorsprong in de slotfase. De Alkmaarden stonden tegen VVV vijf minuten voor tijd nog met 2-0 voor, maar het werd 2-2. In de vorige wedstrijd van AZ tegen Sparta werd het 4-4 na een voorsprong van 4-0.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 But I hate that you know, you know, you know, you got me tied up. You regret it now, but it's your mistake. What makes you think that my mind will change? And you hate that you know, you know, you know, you know, you messed up.